4 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Kredietbeoordelaar Standard Poor's heeft de eurolanden gewaarschuwd dat hun kredietstatus mogelijk wordt afgewaardeerd. Ook de landen met een aaa status worden genoemd, waaronder Nederland en Duitsland. De landen hebben nu 90 dagen de tijd om maatregelen te nemen voordat het tot een echte afwaardering komt. Minister De Jager zegt dat de waarschuwing duidelijk maakt dat de Europese schuldencrisis alle eurolanden kan raken. Hij vindt dat Nederland koersvast bezig is met het op orde brengen van het huishoudboekje. In Brazilië is het afgelopen jaar veel minder regenwoud gekapt dan de jaren ervoor. Volgens de regering is de ontbossing in bijna een kwart eeuw niet zo beperkt geweest. Overigens gaat het nog altijd om ruim 6200 vierkante kilometer die in een jaar tijd werd gekapt. De afgenomen ontbossing is onder meer het gevolg van strengere wetgeving en de economische crisis. Milieuorganisatie Greenpeace deelt de conclusie van de Braziliaanse regering... maar zegt dat er niets te vieren is... omdat er de laatste tijd in het Amazonegebied juist weer meer wordt gekapt. De Kepler-ruimtetelescoop van de NASA heeft voor het eerst een planeet ontdekt... die vermoedelijk op de aarde lijkt en in de bewoonbare zone rond zijn ster draait. Dat betekent dat de temperaturen op de planeet niet te hoog of laag zijn voor het voorkomen van vloeibaar water. Een belangrijke voorwaarde voor het ontstaan van leven. De planeet die Kepler-22b wordt genoemd staat op een afstand van 600 lichtjaar van ons zonnestelsel. Hij is bijna 2,5 keer zo groot als de aarde en het is er gemiddeld 22 graden. Het is nog niet duidelijk of de nieuw ontdekte planeet vooral bestaat uit gas, steen of vloeistof. Het weer, vannacht buien met hagel, natte sneeuw en plaatselijk onweer. Minima tussen 4 graden in het westen en 1 graad in het oosten. Vanochtend veel buien, smiddags iets droger en ook een paar opklaringen. Het wordt 4 graden in het oosten tot 8 aan de kust. En het blijft de komende dagen herfstachtig weer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. EO. De nacht op één. Met Herbert Codé. En goedemorgen, we besluiten de, de twee uur durende eh, gesprekken die we zojuist hebben gehad de afgelopen twee uur aan de hand van het boekje van eh, Maarten van Rossum. Zijn nieuwe boekje Wie zijn wij over eh, dat de Nederlanders 91% daarvan zegt zeer tevreden te zijn over het eigen leven. Maar terwijl tegelijkertijd ook de meerderheid van de Nederlanders vindt dat we op de verkeerde weg zijn. Ik bedank iedereen voor alle reacties, eh, hoopgevende verhalen, eh, tips... en vooral dat het genieten in de kleine dingen zit. Dat kwam toch wel weer naar voren eh, vannacht. Dat het kan zijn een boek, muziek. Nou, over muziek gesproken, het komen uur heel veel muziek. Zal zo meteen ook onder andere de Radio 1 Week CD. En die is van, van Amy Winehouse. Maar eerst gaan we naar een groep die voornamelijk nog verzamelaars uitgeeft. Het is Wang Chung. Na een reunie in 97 treedt de band nog steeds op. Het eerste succes voor de groep in Nederland is Dance Hall Days uit 1984.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 take your baby by the hair and pull her close and there, there, there take your baby by the ears and play upon her darkest fears. We were so in phase in a dance all days. We were cool and crazy.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 Het is deze week de Radio 1 Week CD Amy Winehouse. En na het overlijden van haar op 23 juli... bleek er nog veel materiaal op de plank te liggen. Dat staat op het album Lioners Hidden Treasure. Zo is de huidige single Our Day Will Come... en het duet met Tony Bennett Body and Soul. Maar ook een paar andere versies van al eerder uitgebrachte nummers... staan dus op dat album. comes to his brother, praising out your name. And he said, Be not afraid, for those who believe I will save. And if you're thirsty, I will quench you with my love. And if you're hungry, I will feed you with my word. I said goodbye today. You. to be. IJsley, Jasper IJsley was een afsplitsing van de familiegroep de IJsley Brothers. De eerste single Caravan of Love kwam uit in 85 en was een redelijk succes. Maar dat succes dat werd overtroffen door een cover van The House Martins een jaar later. Het kwam terecht op nummer 3 in de top 40. Daarvoor hoorde je Emily Jane Bristow met het prachtige pianospel het liedje heette Raindrop. En daarvoor is dat Third World en Try Your Love. Zometeen de nachtgedachte hier op Radio 1. Dat is een songtekst vertaald naar het Nederlands. Maar eerst het slepende Reunited van Peaches en Herb. say, boy. I'll be found, I'll be found. not as bad as it seems now. We'll be okay, I know just what to do. We all are alone, and we'll always be, girl. But it doesn't feel so cold when I. ik zou er eigenlijk bij zeggen bij dit nummer van eh, genieten van nu het nog kan. Want het is ontstaan op Facebook eigenlijk een beetje als een grap. Een aantal muzikanten hadden zoiets van, eh, naar aanleiding van een ander project op internet... waarbij je dus zomaar random een band kan samenstellen. Eh, met allerlei gastmuzikanten, die, vocalisten die meewerken. En de, alles is random, daar bedoel ik ook mee dat bijvoorbeeld de titel van of de, de naam van de groep is random samengesteld. Ook de albumhoes is zo samengesteld. Gewoon een knop, druk op de computer en die kiest dan vervolgens een naam en een albumhoes. En dat is dan het project geworden wat veel heet. De plaat heet The Last en vocalisten daarin zijn onder andere... Eh, Anker van Giersbergen, Casper Adrien en Erik Nijmeijer. Verdere muzikanten die meewerkten zijn Bertolf, Peter Slager van Bluff en Ilse de Lange. Het is een project wat eh, eigenlijk geen budget heeft, geen commerciële bedoelingen... en iedereen die meewerkt doet het voor zijn eigen plezier slash uitdaging. Lauren Veel dus met Last hier in De Nacht Maar het tijd is voor De Nachtgedachte, zo om 1 minuut over half 5. En De Nachtgedachte is een gedeelte uit de songtekst vertaald naar het Nederlands. De Nachtgedachte is als volgt. Als jij hier bent, voel ik me opnieuw geboren. Ik ga door naar beneden. In jou heb ik een betere vriend. Ik heb het gevoel dat ik opnieuw geboren ben. The Christians met Born Again. something to ease this cruel disease. A ray of hope and a new direction. I call to you and you rescue me. Cause when you're around, the ones that didn't get away. They've taken so much, we have got nothing left to give. But we can do without the reprobation. Let's try some love and some sanity. I know there's thousands all over the nation. I thank the Lord that you rescued me. Cause when you're gone, I feel like I'm born again. heerlijk om zo'n plaat te horen in de vroege ochtend. De Bombay Bicycle Club, Lights Out, Words Gone. Daarvoor hoorde je De Nachtgedachte en die plaat... Eh, de Nachtgedachte was van The Christians met Born Again uit 1988. Ja, Sinterklaas, dat ligt eigenlijk eh, nu een aantal uren achter ons. 5 december is natuurlijk net, eh, net geweest. Maar ik heb onlangs eh, meegedaan aan een digitale pakjesavond. Dus zul je denken, digitale pakjesavond, wat is dat dan? Nou, zoals dus als volgt, er is een nieuwslezer, Martijn Nijhuis. Misschien hoor je hem wel eens voorbij komen op Radio 1. En die organiseert ieder jaar een digitale pakjesavond. En ik heb voor het tweede jaar meegedaan daaraan. En het werkt eigenlijk als volgt. Op een bepaalde website schrijf je dus eigenlijk een soort van verhaaltje over jezelf... van wat je muzikale voorkeuren zijn. Ik heb vorig jaar meegedaan, toen heb ik gevraagd om nieuwe muziek. Ik wilde wel verrast worden door nieuwe muziek. Maar ik dacht dit jaar, weet je wat, laat ik het dus op een hele andere boeg gooien. Ik eh, ben me de laatste tijd wat aan het verdiepen in de wereld van de soul- en gospelmuziek. Heel interessant, Noor raak je nooit in uitgeleerd. Dus ik heb dat opgeschreven en eh, nou ja, vorige week donderdag... toen viel er dus een cd'tje in mijn bus met een prachtig handgeschreven brief erbij. En iemand heeft die dus dat cd'tje voor mij gemaakt. Ik weet dus niet van wie het is. Ik heb dus zelf ook weer een cd'tje voor iemand anders gemaakt. En ik weet dus ook niet... Eh, ja, ik weet wel waar die naartoe gegaan is. Maar ik weet uiteindelijk dus niet wat die persoon ervan gevonden heeft. Maar door het pakje wat ik dus heb gekregen... het cd'tje van die ene persoon van de Digitale Pakjesavond... heb ik deze band ontdekt. Donny Hathaway en de Magnificent Sanctuary Band. Dat is het liedje uit 1971. Heerlijk. 4 minuten 24 genieten. marching band coming down the street. Well, try to imagine with me, if you will, that you were the first to see the band coming down the way, growing bigger and bigger, and your heart pounding harder and harder. <laughs> it always seemed to me that my heart was in perfect time with the big bass drum. And remember how you got that go to glory feeling. Feeling in your heart and in your mind and in your blood that some folk call religion. There are multitudes of people crying because they just won't try to understand. From the book I read, not one, but all must follow him. Come and join the magnificent sanctuary band. Their multitudes, people dying. Seem like temptation rules over the land. You know those people should remember his commandments. Come and join the magnificent sanctuary band. Singing it the man. Bringing in the sheep all over the world as fast as they can. Singing a band. Talking to the man. Dropping everything and the sanctuary band. The Son of Man speaks a revelation. Oh, he's reaching out reaching out his hand. He has promised to bring us all salvation. Come and join the magnificent sanctuary band. Singing in a band, talking to the man, bringing in the sheep all over the world as fast as they can. plus one suddenly become two?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 Love is. Joe Cocker en Jennifer Warnes, Up Where We Belong uit 1982. Daarvoor Us and Our Daughters met Does Anybody Know. En ook Donny Hathaway hoorde je met Magnificent Sanctuary Band. Je luistert naar De Nacht op een, met nu een groep vrienden uit Antwerpen... van een debuutalbum Reverb Kisses. Is dit You Rascal You and The Knife. Is there need to be alarmed? Should I come Should I come armed to the teeth, knives up my sleeve? Why do we meet in a place like this? Why do we meet in a place like this? 나 just a knife. It cuts on both sides, one thrust of the blade. My head's on your plate. Don't trust a knife. Rascal You hier in de Nacht op 1. Zometeen het laatste nieuws uit binnen- en buitenland met Ewald de Jong. Nu is Bluff en Christina Bronco. Herinnering aan later.